Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het Israëlische leger zegt militaire doelen te hebben bestookt. Er is nog geen zicht op slachtoffers of schade. Met de aanval is de aangekondigde tegenreactie van Israël... op de Iraanse raketaanval van ruim drie weken geleden een feit. Rond 1 uur Nederlandse tijd kwamen de eerste berichten van explosies in hoofdstad Teheran. Zo'n vier uur later, na meerdere aanvalsgolven, publiceerde het leger een persbericht waarin werd gemeld dat de aanval ten einde was. Israël zegt onder meer locaties waar raketten worden gemaakt te hebben geraakt... en bestempelt de aanval als een succes. Volgens Iran is er beperkte schade omdat de luchtafweer goed heeft gewerkt. In een hotel in Amsterdam is de baby gevonden die maandag verdween uit een Franse kraamkliniek bij Parijs. Het jongetje is gezond, zeggen Franse media. De ouders van de baby waren ook in het Amsterdamse hotel. Ze hebben hun kind ontvoerd uit Frankrijk en zijn opgepakt. Voor het eerst sinds 1988 gaat de Washington Post geen van de presidentskandidaten in de VS steunen. De uitgever zegt daarmee terug te gaan naar de wortels van de Washington Post. Journalisten van de krant zeggen dat eigenaar van dagblad Jeff Bezos... een opiniestuk met steunbetuigingen aan Kamala Harris heeft tegengehouden. Premier Schoof heeft gezegd dat het kabinet had kunnen vallen... tijdens de gesprekken over het vrijdag aangekondigde asielbeleid. Het waren zware gesprekken, maar de vier regeringspartijen... hebben uiteindelijk allemaal ingestemd met het door PVV en NSC opgestelde pakket asielmaatregelen. Een Haarlemmer van 28 blijft voorlopig vastzitten voor internationale oplichting. Hij verkocht software die met behulp van AI röntgenfoto's kon analyseren... maar betalende klanten kregen nooit werkende software geleverd. De man werd in september in Rome opgepakt, maar werd gisteren voor het eerst voorgeleid. Het weer, vooral in het noorden kan het mistig zijn bij een graad of 11. Later deze ochtend wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt vandaag maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan nog files op de A4, daarna richting Amsterdam. Voor de Schiphol-tunnel een half uur vertraging. Dat heeft te maken met een hoogtemelding. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Voor hoogmaalde 10 minuten vertraging, één rijstrook is dicht. De A9 Amstelveen richting Alkmaar is nog steeds dicht voor de Wijkertunnel door bergingswerkzaamheden. Er staat 7 kilometer file.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 I opened my eyes and I heard him say, I sing this song for you before I run away. Da da da da da da da da da na na na na ai miei spostamenti, quando dal tuo spazio me ne uscivo un po' se poi era forse più la mia you reach van Zandvoort, op 106.9 blue, blue sky.